uur. Lotlewin met het NOS-journaal. CDA-leider Buma heeft bij de algemene beschouwingen hard uitgehaald naar premier Rutte. Hij zegt dat de samenleving verbrokkelt en dat er toenemende kloven zijn. Volgens Buma runt de regering Nederland als een BV. Nu is PvdA-leider Samsom aan het woord. Hij spreekt onder meer over de successen van dit kabinet, zoals het aantrekken van de economie, de stijging van de koopkracht en het creëren van meer banen. In de Canadese provincie Prince Edward Island heeft de politie alle 63 scholen geëvacueerd. De politie deed dit na een potentiële dreiging. Wat de dreiging inhoudt is niet bekend. De provincie is een eiland ten noorden van Nova Scotia met 146.000 inwoners. De 19.000 scholieren en studenten zijn naar een veilige locatie gebracht. Het OM gaat oud-minister Camille Eurlings vervolgen voor mishandeling. Toch hoeft hij voorlopig niet voor de rechter te verschijnen. Eurlings wordt ervan verdacht dat hij vorig jaar zijn ex-partner heeft geslagen. Er komt een OM-zitting waarbij de officier van justitie buiten de rechter om... een geldboete of taakstraf kan opleggen. Griekenland heeft de asielaanvraag van drie Turkse militairen afgewezen... die na de mislukte coup in juli naar Griekenland waren gevlucht. De drie zaten met vijf andere militairen in een helikopter... die kort na de koepoging in het noorden van Griekenland landde. Ze vroegen asiel aan, maar werden vastgehouden... omdat ze illegaal het land waren binnengekomen. En Rome trekt zijn kandidatuur voor de Olympische Spelen van 2024 in. De stad heeft te veel schulden, waardoor het organiseren van het evenement onverantwoord zou zijn. Dat zegt de burgemeester van de stad. Eerder trok ook Hamburg zich al terug nadat de inwoners in een referendum tegen de plannen hadden gestemd. Alleen Parijs, Budapest en Los Angeles zijn nu nog over als kandidaatstelen voor de Spelen van 2024. En dan nog het weer. Vanavond is het rustig. Plaatselijk kan een mistbank ontstaan. Morgen opnieuw zacht. Gedeeltelijk zonnig en enkele wolkenvelden met 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is een vrij drukke spits in de Randstad. De files met de meeste vertraging staan op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Muiden en Naarden, 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Na een ongeluk is de weg wel weer vrij. De A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Naarden en Knopen Diemen... 8 kilometer met een kwartier vertraging. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg... 20 minuten vertraging. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Knopen Del, 20 minuten... Op de A12 van Den Haag naar Arnhem tussen de Meren en Bunnik 8 kilometer file met een kwartier vertraging na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Driebergen en Knoop het Oude Rijn een half uur vertraging. Dan staat een kapotte vrachtwagen, één rijstrook is daar dicht. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Hendrik Ambacht en Sliedrecht 6 kilometer met een half uur vertraging. Op de A15 Rotterdam richting, Gorkum richting Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht 8 kilometer met ruim een half uur vertraging.